Een aantal staten wil eerst weten wie opdraait voor de kosten van de medische behandeling. De discussie werd deze week aangezwengeld door de gouverneur van Florida. Die vroeg de regering in Washington om een bijdrage in de kosten... nadat ziekenhuizen in zijn staat 500 Haitianen hadden opgenomen. De sneeuwval van de afgelopen uren heeft niet tot grote problemen geleid op de weg. Wel is het in het westen van het land glad op lokale wegen en in het oosten ook op de snelwegen. Volgens de ANWB past het verkeer zich goed aan aan de omstandigheden door rustig te rijden. Vanmiddag waarschuwde het KNMI dat het in korte tijd spiegelglad kon worden. Commandant Marco Kroon, die vorig jaar werd onderscheiden met de militaire Willemsorde, is vanavond door de marechaussee verhoord. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van de overtreding van de wapenwet en de opiumwet in een café in Den Bosch. Kroon en zijn vriendin zijn eigenaar van het café. Advocaat Knoops zegt dat zijn cliënt in het verhoor alle beschuldigingen heeft weerlegd. Peugeot en Citroën roepen maximaal 100.000 auto's terug om een vastzittend gaspedaal te voorkomen. Het gaat om de types Peugeot 107 en Citroën C1. Het is niet duidelijk of er ook in Nederland auto's terug moeten. De C1 en 107 zijn gemaakt in een fabriek in Tsjechië, waar ook de Toyota Igo van de band rolt. Wereldwijd roept de Japanse autofabrikant ruim 7 miljoen auto's terug. In de eredivisie heeft AZ zijn tweede nederlaag op rij geleden. In Alkmaar verloor de ploeg met 1-0 van Groningen. NAC versloeg in eigen huis VVV met 2-0. NEC won thuis met 1-0 van Sparta door een doelpunt in de laatste seconde. En ADO Den Haag won thuis met 2-1 van Heerenveen. Het weer, vanavond en vannacht vallen er sneeuwbuien en vriest het enkele graden. Morgen wordt het iets boven nul, er is dan kans op sneeuw. Maar af en toe schijnt ook de zon. Dit was... my Ja, Ray en Anita in The Name of Love. Ze zijn weer terug. Of zoals ze vroeger bekend waren, Tour Unlimited. Mike, hoe vind je dat nummer? Ja, ik vind het best wel goed. Want jij zei, hoe lang hebben ze ook alweer geen muziek gemaakt nu? Volgens mij iets van 13 jaar of zo. Ja, Anita heeft wel wat gezongen, maar samen hebben ze het gewoon echt... Ze hebben, ze hebben de hele tijd hebben ze stilgestaan. Maar ik moet zeggen, eh, voor zo'n comeback vind ik hem eigenlijk sterk. Ja, steen goed. Ik vind hem echt gewoon... Ik, ben, ik, ik, was vroeger, als klein Binky was ik al gewoon zwaar fan. En nu, ja, ze, they're back, motherfucker. Gewoon fun. Ja, maar, eh, Darling... Want dat zie je toch ook met Milk Inc. Die heeft ook de hele, de hele tijd stilgestaan. En die is ook heel sterk teruggekomen. Ja, maar Darling, nou heb ik even een eh, mededeling voor de luisteraars. Het is reeds weer 30 januari en Mike staat wederom in lederhozen. Ja, het is weer zover. derde jaar rij dat Anton uh, laafloos door het dorp heen gaat uh, Oh, heerlijk. Mocht u op zoek zijn naar hem, zoek naar lul met lederhozen. Lul zijn met lederhozen. Er is er maar één met spikes, dus ja. Maar dan moet ik wel wat zeggen. Queenie, de foto komt eraan. <laughs> nou, ik eh, beloof het meid, hij komt eraan. Die gaat je helemaal blauw lachen. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar schattenboutjes om onze eh, gastpresentator even in te, in te rekenen hier. Oh. Tom, ouwe beuker, doe die koptelefoon eens op, uh, lelijke draak van me. Ja, gewoon doe je op Hij met z'n tweeën. Tommy, Tommy, Tommy, Tommy. Hé hey, jongen, hoe is het? Ja, geweldig. Ja, en dan moeten we het eerlijk zeggen. En we gaan het ook gewoon zeggen. Gewoon, fuck jou met je zware achterlijke gedoe. Hé, serieus. Gewoon, even no bullshit. Tom is een internetbekendheid. Een internet oh. celebrity. Ja. Gewoon de hardste jumper die er is. Gewoon, en serieus... Ik heb van die gasten gehoord, ja, jump is weg. Hey, fuck you, kijk dat filmpje en dan eh, praat je anders gewoon. Ja, maar dit is niet zomaar jump, hè. Dit is, uh, is gewoon echt, jump. Dit, is gewoon echt hard jump. Dit is gewoon echt de master jumper. Zeker. Maar, uh, darlings, schattenboutje voor mij. Ja, jongen. Ik heb volgens mij, hoe heette die gast ook weer? Mike, jij weet het vast wel. Nou, eh... Ik weet het niet, ik heb zoveel alcohol in mijn systeem nu. <laughs> ik weet het ook niet meer, maar dat zegt Nightwalk Style. Okay, Later! living. Cute alone in spite of the fact people still think that they know him, but fuck him. He knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks, picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even in starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, but to get some respect. He's only he focus on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% gear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped mega death, took him to church. I like bleach, man. Ryu had the stupidest verses, dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20 15% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name tried be sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer. He's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within rappers. Hope he gets shot. Eight years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with notice taking over the globe. He's got a partner in crime. This shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it giving that birth that doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches it key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with the kids that he signed, ridiculous. Without even trying, how do they do this? Is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. ja, je hoort het al. Fort Minor met Mike Shinoda. Remember the Name. Heerlijk nummer. Ik vind hem geweldig. Ja. Want schatjes, dat nummer brengt mij tot een eh, ja, redelijk nieuw item eh, in dit programma. Oh jee. De uh, eh, filmnieuws. En daarvoor aangeschoven. Ik ben geïnteresseerd. Ja, daarvoor ik ben ineens heel erg geïnteresseerd. We hebben het over films. Ja, daarvoor aangeschoten. Oh, wacht, daar ben ik voor, hè? Ja, daar ben, oh, daar ben ik voor. Ja, jij en ik en Mike. En, maar Mike is dronken, dus... Dat... <laughs> Nee, maar, eh, <laughs> Mike, Mike, zal onder die tafel. Hallo, hallo, Mike is alweer vertrokken. Hè? We zitten hier nu met Anton. Oh ja, Anton. Ja, Anton. Anton. Anton? Anton, hou je broek aan. Zo het hoor. Best eh, kan niks voor doen. <laughs> Godsamme. Du liebst me. Ik, ich und mein Bruder gehen auf Film spreken, ja? Ja. Was müssen wir denn jetzt? Halt den verdammte Klappe, ja? <laughs> Wat willst du? Schrecken oh, naar mijn noedel? Oh. <laughs> maar, schattenbouwtjes, even het filmnieuws. Zag meer uh, Anton, uh, had die, die schwans in die eh, broek. Ja, hou eens even op nou. Hou eens even op nou. nou lul. Hou eens even op nou gewoon. Even hij, moet, moet, zijn zwans gewoon in zijn broek houden. Ja, dat, dat zeker, maar dat doet hij toch wel. Dus hou op, want ik heb <laughs> hem niet eens uit die broek vandaan. Nee, dat is wel kut. Als je met een over gaat zeiken, moet je de dingen eens uittrekken. Nee, <laughs> Maar, schattenboutjes, het filmnieuws met mijn eh, altijd eh, gezellige broertje Jillis Fransen. Zo heet ik. Ja, altijd hè. Ehm, ja, welke film hebben we het over? Nou, we hebben het over twee films waar nogal verbazende eh, ja, beslissingen zijn genomen. Heb jij het over de Karate Kid? Ja, het we hebben het over de Karate Kid. Dat is één, dat is één, dat is de eerste. Nou, de nieuwe, de nieuwe Karate De nieuwe, de, de nieuwe, de nieuwe Karate Kid. De remake. En eh, de rare beslissingen die daar zijn genomen. Eh, punt 1 voor de rol van eh, die vroeger gespeeld wordt door Ralph Macchio. Hebben ze nu Jaden Smith. Jaden Smith. De, zoon, van, van die ene... Hoe heet hij ook weer? Billy... Billy... Will Smith. Weet ja, hij. Gewoon, ja. Gewoon biggest grossing artist like fucking ever. Ja, hij. Ja, inderdaad. En, en, weet je, kijk, en, en ook dus de zoon van ook. Hij. Jada Pinkett. Ah. ah. Ja, ja. Die is heel goed. maar, kijk, jij, vindt, jij bent gewoon heel erg op het verhaal en hoe het gedaan wordt en wie ze ervoor gekozen hebben. En ik ben gewoon, als het over kraden gaat... Ja, dan ben je al blij. Dus... dan ben ik, nou, ik ben blij. Ik, ben blij als het goed uitgevoerd wordt. Ja, oké. maar kijk, heel simpel. Ik moet eerlijk zeggen, ik ga niet naar een film om te kijken of de technieken wel kloppen. Nee, ik ook niet. Maar ik ben blij als het, als het een film is die over vechtsporten gaat, dat het ook nog eens goed uitgevoerd wordt. ja, oké. dus... Weet je, gewoon... Je hebt van die dramafilms zoals American Ninja 1 en 2. Dat is gewoon echt verschrikkelijk. Weet je? Ja, maar je hebt ze wel 26 keer gekeken. Ja, toen was ik, eh, toen was ik acht. Eh, ja, er, kwam, er kwamen zwaarden in voor, dus jij Ja, ik vond het leuk. En roze ninja's. Ja, roze ninja's. Dat vond ik ook heel erg grappig. Dus, jij bent een homofiele karateka. <laughs> oh, gezellig, gezellig. Ah, ja, blauwe, gele, groene, rode en dat roze. Zijn de, dat zijn de Power oh, Rangers, vent. Wat wil je nou? <laughs> <laughs> nee, maar kijk, we hebben het over Jaden Smith. Ja, en de rol van... Eh, Mr. Miyagi. Mr. Miyagi, de Mr. Miyagi-rol heet nu anders. We gaan dat niet noemen. Ja, hij heet tegenwoordig... Nee, we eh, gaan dat niet noemen. We gaan Mr. Bobo. Mr. Bobo, ja, ook goed. <laughs> Even en dat wordt gespeeld door Jackie Chan. En dat vond ik een hele optie. Dat vond ik een hele, ja, eh, goeie. Nou, hij is, nu, hij is er nu oud genoeg voor, dus... Eh. <laughs> hij is nu oud genoeg voor. Ja. <laughs> Maar, dat, is, dat is geen belediging. dat is gewoon zo. Hij is boven de 60, ja. Maar, ja, maar... Even, even heel snel tussendoor. Je kan zeggen wat je wil ondanks zijn hoge leeftijd... Kan hij eh, nog steeds meer de Een van zijn laatste films, eh, bijvoorbeeld de, de Taxi, dat weten we allemaal... Hij was toen al over de 50, maar dan nog steeds strak bewegen. Zijn laatste film. Dan heb, jij de dat... heb jij de Forbidden Kingdom niet gezien of zo? Eh, was dat zijn laatste film? Ja, dat was even. nou dat nou, is nu een film bezig, maar dat is een Disney-film, dus daar praten we niet alsnog, Ik vind alsnog dat hij dan echt super strak beweegt. En voor zijn leeftijd. maar, hij is altijd rein gebleven. Kijk, ik vind Overal vanaf gebleven. Maar schatjes, eh, de meningen daarover zijn verdeeld over die film. Jillis, wat vind jij van de huidige setup? De huidige setup. Je hebt Jaden Smith, sowieso zoon van twee topacteurs, heeft al bewezen dat hij kan acteren. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen de Pursuit of Happiness gezien hebben, maar dat is echt gewoon topwerk. ik heb voor de helft heb ik hem gezien. Nou, ik heb hem helemaal gezien. En echt, is, als je de eh, kans krijgt, kijk hem helemaal. Want het is Ik moet wel zeggen, het is echt... Ja, het is echt een ik heb even traantje eh, moeten ik, ik, ik moet dan wel zeggen als Karateka... Ik heb een paar filmpjes gezien waar hij eh, aan het trainen is... en waar hij zijn moves in doet. Zo ongelooflijk strak. Ja, maar Voor een jochie van... Nee, echt. Jongens, even serieus. Voor een jochie van die leeftijd is het gewoon heel erg knap. Hoe oud is hij nu? 10, 11? Ja, 10, 11, zoiets. Hoeveel kinderen heeft onze Will Smith eigenlijk? Drie, eh, drie geloof ik. Een stuk of acht of zo. Eh. Nee, dat is Mel Gibson. Kan zeggen wat je wil, maar die man heeft zoveel goede films gemaakt. En eh, hij heeft voor de Pursuit of Happiness, heeft hij daar een Oscar voor gekregen of niet? Uh, volgens, mij, mij wel een Golden Globe. Oscar weet ik niet. Wat ik stom stomme vind, hij heeft zoveel goede films gemaakt. Hij had al zoveel Oscars in de wacht moeten slepen. Ja. Ja, dat vind ik zo. Hij heeft, het is een topacteur. Ja, Hij heeft altijd goede prestaties neergezet. Ja, altijd. Hey, ik, luister, dat twisten we niet. Dat twisten we niet. Wat we twisten is het feit dat die Academy, dus de figuren die de Oscars uitgereikt hebben... dat is een stelletje oude lullen die op de tafel zitten met Die hebben pas twee keer een Oscar aan een neger gegeven. Dus ja, dat is waar. maar nee, gewoon, dat, uh, wat, dat vind ik jammer. ja, jammer. dat is ook jammer. Will Smith draait al echt al vanaf de jaren 90, uh, ja, de 90 jaren draait hij oh, al hij mee. Hij heel lang mee. Hij begon als uh, de Fresh Prince of Wacht Bel even, wacht hij even. Begon als onderbreking, onderbreking, onderbreking. Er staan vrouwen voor het raam en er staat er eentje te dansen. Hallo! Ja, en? Hallo, kom binnen! Ja! Nee, hallo. Weer weg, godverdomme. Mike kijkt weer naar buiten. Ja, het is ah, Mike, Mike, kijkt, kijkt naar buiten. Ze zien een geval van 180 kilo in het zwart naar ze zwaaien. Wat denk jij dan? Ze denken, er staat een negen die me wil verkrachten. Dus in plaats van jou is 180 kilo witlillend vlees. <laughs> maar terug naar het filmnieuws, want wij zijn weg. Terug naar het filmnieuws. Terug naar de intelligente discussie. Dus ja, jij kan gaan. Ja, nou. <laughs> Sorry, die moest ik er even tussen gooien. En de tweede film waar ik vind dat ze hele rare, maar toch ook hele leuke beslissingen oh, gemaakt oh, vertel, vertel. Wat hebben we? Die A-team. Die A-team? Ja, ja. gewoon jeugdsentiment en Die A-team met... Jeugd... Ehm, nee, hou, oh, oh, hou, hou, hou, hou. Oh, dat wil jij zeggen natuurlijk. Ja, dat wil ik zeggen gewoon. Mike. Ah. Ja. Verfrissing van mijn leven niet liegen. Van je, van je leven of van je lever? <laughs> nou, dat niet. dat is zeker, van leven. Dat, zeker eh, niet. Nee. Maar uh, eh, Mike, wie denk jij dat ze hebben gecast voor de rol van Hannibal Smith? Ik zit eigenlijk meer te denken aan, aan Hannibal Lecter, weet je? Nee, niet Hannibal Lecter, Hannibal, Smith. Hannibal Smith. Weet wel, wit, wit haar, sigaar. Eh. Even heel serieus, wie denk je dat ze voor die rol gecast hebben? Tom Jones? Qui-Gon nee. Liam Neeson, ja. Liam Neeson is Hannibal Smith. Liam Neeson is Hannibal Smith. Dat is ook een goede... Ja, een goede, ja. Ah, maar een goede keuze. Ja. Ik, vind, het, ik vind het wel een goede keuze. En wie, eh, wie, gaat er voor onze eh, gespierde allersterkste Nou, laten we deze ga jij leuk ja, vinden. Ze vervangen. Ja? Ze vervangen. Een, eh, voormalig worstelaar die, ja, zo gezegd, zijn geld verdient met twee zinnetjes. Pity the fool. Nou en wat, was er was nog eentje meer. I ain't getting on no plane. I ain't getting on no plane. Daar nou, heeft hij zijn geld mee verdiend. ga, ga maar luisteren. Ze, hadden eerst, nee, wacht, wacht even. Ze hadden eerst in de race hadden ze Carmen. Die, eh, die rapper met dat baardje. Die lelijke. Die gozer die ook in, eh, hoe, heet het, hoe heet die film? Terminator, zelf Terminator zelf Ja, verder, ga verder, verder. Die hebben ze eruit geflikkerd. Ze hadden Ice Cube brothers eh, ze hadden Ice Cube ze overweging. Die was niet nou, groot genoeg. Nou, die was wel groot genoeg, alleen dan met... ja, dat bedoel ik. Ja, maar, nou hebben ze een keus gemaakt, Mike. Dat vind jij leuk. Jij hebt laatst al helemaal blauw gelegen dat de man een deur aan het slopen was. Ah nee. Rampage Jackson. Ah nee. Quentin Rampage, Rampage Jackson. Boom! is B.A. En gewoon B.A. die vind ik zo goed gewoon. Op zijn plaats. Die vind ik heel erg op zijn plaats. Maar je moet wel zeggen, het geeft wel overtuiging voor het feit dat hij, dat hij echt professioneel van acteerde. Als jij een miljoenenbaan wat nou nee? Nee, daar gaan we het niet over hebben. Dat is allemaal speculatieve bullshit. Gaan het, we het niet is bevestigd. Nee, maar... het is officieel. Internet! 99% bullshit. Ja, ik die foto's, u, al die foto's van zijn gefotoshopt. Ik dat bied aan hier bij CFM twee valse tijgers op leeftijd. Twee ik valse tijgers kan ik je garanderen dat het is bevestigd. Ja, maar dat kunnen we nog niet zeggen. Dat, is pas zo. Zeggen. Nee, dat kan je pas zeggen als je hem op een fucking persconferentie dat hoort zeggen. Dat heeft hij gedaan. Ja, heb jij daar filmpjes van? Ja, ze staan op YouTube. Fuck you. Het is gewoon zo. Fuck you. Jongen, dat jij nou gewoon maar gewoon, dames en heren, gewoon Quentin Rampage Jackson als, als in B.A. Baracus. Basco Bad Attitude Baracus. Gewoon de fucking man. Waar, en, maar, zijn we nou, nou al achterkomen waar die, waar, die, waar die officiële A voor staat? Want het is inderdaad, eh, in, het, in de serie was het ook een onderdeel van zijn naam. Maar waar staat nee, die nee, A voor? Nee, B.A. BA, ja. Dat is zijn bijnaam. Nee, maar B.A. was ook echt zijn naam. Nee, B.A. was niet echt zijn naam. Nee. Jawel, dat was het wel. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, B.A. was niet echt zijn naam. Zijn naam, zijn volledige naam in de serie was Basco B.A. Baracus. Basco, bad attitude. Ik ben het nog steeds met mezelf eens. Ik heb gewoon gelijk. Dat ben je altijd. Hou je nou, ik ben het zat.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 Jan. En kijk dan echt gewoon, het is ook echt weer zo'n rebelsteringleiertje. Maar kijk dan een communistenpetje op zo'n hartstikke ah. ventje. Ja, je shirt hebt. Wat de fuck, <laughs> ja, leuk hè? Ja, dames en heren, mijn shirt is gewoon weer een uh, van eh, humor. Heb ik van mijn broertje gehad voor mijn verjaardag. Qualiteit. er kwaliteit. twee, twee vakjes. Er staat naast geschift en totaal geschift. Welke zou aangekruist zijn? Welke zou aangekruist zijn? <laughs> nou, de vaste luisteraars weten het wel. Groot, dik en maf. Dat... <laughs> Lekker hè? Hey, voordat we helemaal aan die Ik zou je er gelijk voorstellen, dat is mijn broertje trouwens. Dat hebben we al gedaan. Hey, voordat we allemaal aan niveau zinken, ik heb nog iets leuks. Zeg het eens, Vetnek. Hou jij je portemonnee eens tevoorschijn. Nee, luister even heel goed. Ehm, vetnek? We hebben, zeg jij tegen hem? <laughs> Mike, hebben we een Zippo? We hebben een... Kijk, dat jongens gewoon verschrikkelijk, jongen. Het lijkt met de hey, Wacht even. Even als Jan Dissel luistert... God, hij lijkt met de dag meer op je, Jan. En gewoon, het gaat echt eh, gewoon fout hoor, dit. Hé, hey, maar even tussendoor. Ja, zeg het eens nou. Eh, er zijn heel veel rare eisen gesteld in het verleden. Maar deze vrouw, die gaat toch wel boven alles uit. Wat? Vrouw eist 54 miljoen dollar voor een kwijtgeraakte laptop. oh, Wacht even, wacht even. 54 miljoen dollar? wat, wat, stond erop? luister. luister. Ik, zal even, ik ga het nu even voordragen. Vertel. Toen de Amerikaanse eh, Ryleen Campbell haar haperende oh, laptop ter reparatie naar de elektronica winkel Best Buy bracht, dacht ze hem binnen een paar weken weer terug te hebben. Maar de winkel raakte hem kwijt en Ryleen is op zijn zachtst gezegd nogal kwaad. Toen Ryleen haar laptop kocht, zo'n anderhalf jaar geleden haalde de verkoper van Best Buy haar over om ook een extra uitgebreide garantie af te sluiten. Toen een paar jaar later aan een uitschakelijke pot ging, kwam de oh, garantie mooi verpas. Dacht zij. Maar het liep dus allemaal een beetje anders. Aanvankelijk kregen ze te horen dat het repareren van de, twee, eh, van de... Tussen de twee à zes weken zat duren. Toen ze na anderhalve maand nog steeds niets had gehoord, begon een eindeloze reeks telefoontjes en mailtjes naar de winkel. De ene naar de andere. De manager verzekerde haar dat de laptop er echt elk moment kon zijn. Dit ging wekenlang door, maar na drie maanden moest Best Buy toegeven dat de laptop gewoon kwijt was. Sterker nog, hij was niet eens richting de reparateur gegaan. In de winkel was, zelfs, eh, was hij zelfs kwijtgeraakt. Rileen zou dus al dus de winkel een schadevergoeding krijgen. U raadt het al, weer gingen er weken voorbij zonder dat Rileen iets hoorde. Ondanks vele mailtjes en telefoontjes. Uiteindelijk, naar, eh, in ieder geval, uiteindelijk na heel veel zeuren bood Best Buy een 900 dollar vergoeding aan. De laptop had 1100 dollar gekost. Gezien het hele verloop nam Rileen met dit bedrag geen genoegen. Ze kwam met een tegeneis van 21 100 dollar. Na heel wat heen en weer gepraat wilde Best Buy eindelijk, uiteindelijk 1100 dollar cash en een goedbon van 500 dollar geven. Maar de advocaat die Raylene inmiddels een arm had genomen herinnerde haar aan dat al haar persoonlijke data op de laptop stond. En dat Best Buy haar, zoals in de wet stond eh, van de staat waarin Raylene woont, op de hoogte had moeten stellen van het verlies van de laptop en dus van data. Best Buy had dus wettelijk gezien in overtreding. Dus liet Raylene de wet van de grote getallen erop los en eist nu 54 miljoen dollar. Best Buy heeft inmiddels 2500 eh, dollar extra geboden, maar Raylene is nu vastbesloten om door te vechten tot het bittere eind. Als eh, verpers eh, verpersoonlijk verpersoonlijking van al die andere mensen die dankzij deze winkel een laptop of computer zijn kwijtgeraakt en die waarschijnlijk wel op de schandalige lage aangeboden compensatie zijn ingegaan, zo verklaart de strijdbare Amerikaanse. Nou, nou, Nee, nee, nee, nou, wacht even. voordat je erin gaat. Mijn, mijn Voordat, ik heb eigenlijk zoiets van... Je kan geld eisen, maar 54 miljoen is dat ding van diamant gemaakt. Hangt er vanaf wat nou, gewoon, Als nou, emotionele nou, schade is, dan kun je bij vrouwen wel eeuwig blijven Ja, maar kijk, <laughs> stel, stel, nou, hè. Dan blijf je binnen. Hè, ja. Stel nou, ze was die laptop aan het gebruiken om de eigen porno carrière op te starten. Jilles, jij denkt veel te vies. Voor hetzelfde als een oma. Dat weet maar, jij niet. luister, schattenboutjes. Dat maakt nog steeds niet uit. Ah, laat ik het zo stellen. Verander niks aan mijn punt. Laat ik het zo stellen. Wat moet je nou? Dit nieuws gaat echt weer op het punt van... Bitch, what the fuck have you been smoking? Gewoon echt, damn. Die zou Cat Williams naast hem moeten echt, zetten. Ja, zo. Zo, smack my bitch up. <laughs> zo, smack my bitch up. Maar gewoon, uh, dames en heren, hebben we nu een beetje een rustig nummer nadat al het gelul. Ik voel mij heel erg slim nu. Ja, zegt degene die tegen de, die tegen de stroom inzwemt. Uh-huh. Dat is toch leuk? Uh -huh. is goed voor de, goed voor de ontwikkeling my life like it's golden. Wie? these won't you tell me something true? heerlijk. Dat is YouTube met Elevation. Oh. Maar, schattenbout, de Nee. Daar, ja. ja. Sinds wanneer slijm jij bij de broer wacht, Nee, wacht even, wacht even. Slijm, slijm, slijm. Slijm, slijm, slijm. <laughs> Ah, heerlijk. Het druipt er vanaf. Oh, nee, geweldig. Maar eh, zou jij eh, even op de zeer Schotse manier onze mening over Christian Rock willen uiten? Christians have no, no point getting near Christian Rock. No, they got all guitar solos and everything going, all the, all the shit. En they go, He is my savior. That is not rock. Rock is, I am the devil and I want fuck your mother. <laughs> kijk, boom, langa. Maar kijk even ook, Mike, Dissel, Dissel. Kijk even wat er op zijn shirt staat. Geweldig. Terwijl het niveau hier steeds verder daalt in de studio, probeer ik op <laughs> grote hoogte te blijven. wacht even, wacht even. Mike zegt net, terwijl het niveau in deze studio daalt, probeer ik op grote hoogte te blijven. Lieve schat. Jij staat hier in Lederhozen. Hey, ik mag wel gratis suipen, omdat ik in Lederhozen sta. Dus wie is nou koning? Ik, uh... Gratis. Vend, jouw portemonnee hangt voor je lul. Als je opgewonden raakt, dan vliegt er geld over straat. Nee, dan strooi ik euro's. <laughs> Darling, darling, darling. Dan kan Zwarte Piet ja. een van leren. Schatjes. Hey Mike, ik mag een mijn Smarties. Schatjes. Skittles. Skittles. Wat? Chokemel. Skittles. Oh, Ze zijn zo gezellig, het blijft leuk. We gaan nu verder met muziek. Wat dat? Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, <sighs> gross. Look, she's just so black. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuffed for the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh, baby, I wanna get whipped up and take your picture. My homeboys tried to warn me, but that butt you got makes me so horny. Ooh, rumpa smooth skin. You say you wanna get in my bins? Well, use me, use me, cause you ain't that average groupie. I seen her dancing. To hell with romance and she's sweat, wet. Got it going like a turbo vet. much back. So fellas, yeah. here's my scandal. I wanna get you home and uh, double up, uh, uh. I ain't talking about Playboy, cause silicone parts are made for toys. I want them real thick and juicy, so find that juicy double. Mix a lot's in trouble, begging for a piece of that bubble. So I'm looking at rock videos. Knock these bimbos walking like hoes. You can have them bimbos Keep my women like Flojo. A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna. Till the break of dawn, baby, got it going on. A lot of simps won't like this song, cause them punks like to hit and quit it. And I'd rather stay and play, cause I'm long and I'm strong, and I'm down to get the friction on. So, ladies, yeah. ladies, yeah. do you wanna roll my Mercedes? Yeah. Turn around, stick it out. Even white boys got the shout, baby got back. baby. When it comes to females, Cosmo ain't got nothing to do with my selection. 36, 24, 36. <laughs> Only if she's 5'3. So your girlfriend rolls a Honda, playing workout tapes by Fonda. But Fonda ain't got a motor in the back of her Honda. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. You can do side bends or sit ups, but please don't lose that butt. Some brothers wanna play that hard role and tell you that the butt ain't gold, so they toss it and leave it. And I pull up quick to retrieve it. So Cosmo says you're fat. Well, I ain't down with that your waist is small and your curves are kicking. And I'm thinking about sticking to the beanpole dames in the magazines. You ain't it, Miss Thing. Give me a sister, I can't resist her. Red beans and rice didn't miss her. Some knucklehead tried to diss. Cause his girls are on my list. He had game, but he chose to hit him. And I pull up quick to get with him. So, ladies, if the butt is round and you want a triple X throwdown, dial 1 900 Mix a Lot and kick them nasty thoughts. Baby got back. till the clouds unroll and you come home the line well. But the shadow still remains in your descent, your descent. Lord boy in them all that holy put something else on.